8 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het grensgebied van Irak en Iran zijn aan de Iraanse kant zeker 200 mensen omgekomen en bijna 1700 gewond geraakt. Veel mensen durven hun huis niet meer in uit angst voor naschokken. Het aantal slachtoffers aan de Iraakse kant, waar het epicentrum van de beving was, is onduidelijk. Er zijn zeker zes doden, maar dat aantal loopt waarschijnlijk nog op. In de rechtbank bij Schiphol begint vandaag de rechtszaak over de dood van Mitch Enriquez. De Arubaan kwam in juni 2015 om het leven nadat hij hardhandig was gearresteerd bij een muziekfestival. Twee agenten staan terecht. Ze gebruikten een nekklem en pepperspray om Enriquez in bedwang te houden. Ze blijven anoniem in de rechtszaal. Ze zitten in een cabine en hun stem wordt vervormd. Door ongelukken op de A4, A15 en A16 staan er lange files op de wegen ten zuiden van Rotterdam. Volgens de ANWB staat het er compleet vast. Op de A16 van Breda naar Rotterdam reed een vrachtwagen ter hoogte van de Van Briedenoordbrug in op een dieplader die met pech langs de weg stond. Twee mensen zaten bekneld in de dieplader, die zijn inmiddels bevrijd. Volgens de politie gaat het nog een tijdje duren voordat de verkeersproblemen rond Rotterdam zijn opgelost. De parlementsverkiezingen op Sint Maarten worden uitgesteld naar 26 februari. De verkiezingen zouden eigenlijk begin januari worden gehouden... maar volgens de gouverneur van het eiland kosten de voorbereidingen meer tijd... vanwege de ravage die orkaan Irma heeft veroorzaakt. Sint Maarten gaat naar de stembus omdat de regering van premier Marlin... door het parlement naar huis is gestuurd. Vandaag wordt de eerste energie-neutrale parkeergarage geopend. Het is de PNR-garage bij station Driebergen-Zeist... Er is daar plaats voor 600 auto's. De parkeergarage is gemaakt van duurzame materialen en wekt evenveel energie op als dat er wordt verbruikt. Op het dak liggen zonnepanelen en mensen worden aangemoedigd om de trap te nemen in plaats van de lift. Het weer vandaag af en toe zon, afgewisseld door wat buien. Het wordt maximaal 9 graden. Morgen en woensdag droger en iets warmer. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een ochtendspits die vooral in de Randstad bol staat van de ongelukken. De A1 naar Amsterdam bij Watergaasmeer bijvoorbeeld. Daar is de verbindingsweg dicht, waarschijnlijk tot half negen. Vanaf Muiden tot aan knooppunt Watergaasmeer staat file. Op de A2 Den Bos richting Utrecht een half uur vertraging tussen Zaltbommel en Beest. Op de A12 naar Haag-Utrecht drie kwartier vertraging na een ongeluk bij de Nieuwe Brug. Vanaf Zevenhuizen staat file. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam 11 kilometer bij Sliedrecht. En op de A15 richting Gorkum tussen Ridderkerk en Sliedrecht Oost 11 kilometer. Dat is na een ongeluk. De weg is daar inmiddels weer vrij. Richting Rotterdam loopt het vast voor knooppunt Ridderkerk. Dat heeft alles te maken met problemen op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. De hoofdrijbaan is dicht na een kettingbotsing. Vanaf knooppunt Klaverpolder staat 16 kilometer file met dik anderhalf uur vertraging. Bergingswerkzaamheden op de A28 Zwolle-Utrecht. In de file tussen Strand Nulde en de afrit Den Dolder.